Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De advocaat van de nabestaanden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte. Dat zei hij in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Het bedrag zal volgens hem in de tonnen lopen. Het betreft onder meer het salaris dat de familie misloopt door het overlijden van Nieuwenhuizen. Afgelopen dag begon de rechtszaak tegen de acht verdachten. Een van hen gaf toe dat hij de grensrechter een schop tegen zijn schouder heeft gegeven. De zeven andere verdachten ontkennen dat ze de grensrechter hebben mishandeld. Staatssecretaris Steven ontkent dat hij als officier van justitie in 2005 in een café in Zandvoort een ontmoeting heeft gehad met Willem Holleder. De rechtbank in Amsterdam gelaste afgelopen dag een onderzoek nadat een getuige tijdens een proces had verklaard over de ontmoeting. Ook sportschoolhouder en vechtsporter Dick V. zou erbij zijn geweest. Teven was destijds betrokken bij het onderzoek naar Holleder. Holleder en Dick V werden maandag opnieuw opgepakt in een nieuw groot onderzoek naar afpersing. In de Verenigde Staten is een verdachte brief onderschept... die was bedoeld voor burgemeester Bloomberg van New York. Er zat de giftige stof ricine in. En ook een tweede brief, die was gestuurd naar een antivuurwapenorganisatie... waar Bloomberg bij betrokken is, bevatte ricine. De politie denkt dat de brieven zijn gestuurd door dezelfde afzender. In de brieven wordt Bloomberg bedreigd en ook wordt verwezen naar strengere wapenwetgeving waar Bloomberg voorstander van is. Ricine is een erg giftige stof, een kleine hoeveelheid is al dodelijk. Het weer, het is bewolkt en er trekken regengebieden over het land. Het is ongeveer 10 graden. Ook in de ochtend buien en vrij grijs. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Het wordt 15 graden in het westen tot 19 in het oosten en noordoosten.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 dat is dan de chemische benaming voor water... En zij zongen I Dream to Sleep, een hit voor het gezelschap uit 1983. Maar zoals ik zei, een one-hit wonder, want bekender zijn ze niet geworden. Behalve dan met dit ene nummer I Dream To Sleep... wat niet eens ook zo'n eh, dikke grote hit was. Alleen het was zo'n mooi liedje dat het destijds op diverse radiostations... veelvuldig werd gedraaid. Ook eh, bij het oude Hilversum 3 destijds in 1983. En met name op de Varen Dinsdag. Weet je nog wel, <laughs> oudje? Dit is De Nacht Klinkt Anders van diezelfde vader op Radio 1 tot 6 uur... Met muziek van heinde en verre en van alle tijden. Met in dit uur aandacht voor een bassist die afgelopen week is overleden. Hij maakte ooit deel uit van Bill Haley and His Comet. En dan heb ik het over Marshall Little. Daarover straks over een uh, dik half uur meer van, van die Marshall Little. temptations of Eve. En dit hoor je in een tv-commercial tegenwoordig, maar dan in een andere versie. Hier is het origineel, Jonathan King. No parking, bout a suicide, hot dog, my razor broke water, dripping up a spout, but I don't care, let it all hang out. tree. By my knees, sunshine through the shade. Nobody knows what it's all about. Too much man, let all hang out. looking upside down. My TV's on a blink, make Galileo look like a boy scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night, brain my numb, can't stop now, sure ain't no doubt, keeping old. een hit mee in 1970. Deze Jonathan King met het liedje Let It All Hang Out. En die melodie die wordt op dit moment gebruikt door... Eh, kabelexploitant Ziggo. Want die hebben grootse plannen. Die willen overal eh, hotspots gaan neerplanten... zodat je door de hele stad gratis eh, internet kan krijgen. Nou, dat brengen ze dan onder de aandacht met een tv-commercial. En bij die tv-commercial wordt dan Let It All Hang Out eh, ten gehoor gebracht. Niet in de versie van eh, Jonathan King. Kan er misschien mee te maken hebben dat eh, Jonathan King... en als weer weer een tijdje geleden in opspraak is geraakt... omdat hij met zijn handen niet van jongetjes af kon blijven. En dan heb je toch een probleem. Maar dat neemt niet weg dat hij in het verleden hele interessante plaat heeft gemaakt. Jonathan King. En nu horen dan uit 1970 nog eens een keer van hem het origineel van Let It All Hang Out. Ik ga maar een greep doen uit die eh, World Music Charge Europe. En daar komen we de volgende stem tegen uit Mali. Rokia Traore. Deanye monka mundima Akamundi ah, Deanye monka munkiye Deanye manawara nyadoma Moye kela jonle dimfa Kamunke kɛla jɔn le jinfa na i so da ye mɔfilɛ Klankafkomstig uit Mali van zangeres Rokia Traore. En die Rokia Traore die is binnenkort ook in Nederland. Ze zal namelijk een optreden doen 11, 12 en 13 juni. En dat heeft dan allemaal te maken met het Holland Festival. Er is een muziektheaterspektakel onder de naam Desdemona. En daar heeft zij een belangrijke rol in. Los daarvan zal ze ook nog eh, met haar band een aantal optredens verzorgen. Dat zal dan op 7 juli plaatsvinden in Amsterdam... tijdens het Amsterdam Roots Festival. En twee dagen eerder is ze te vinden in Denemarken. Daar zal Rockia Traore optreden op het uh, befaamde Roskilde Festival. Rokia Traore dus. Je hoorde haar met een nummer van de LP Beautiful Africa Kamunke. En dat is dan een van de albums terug te vinden in de World Music Charts Europe. aan het meest recente album van Daft Punk... staat Nile Rodgers ook weer in de belangstelling. Je hoorde Nile Rodgers hier met zijn uh, compaan Bernard Edwards uit 1983... de LP Believer, de band Chic en You Are Beautiful, maar Chic... Die komt ook naar Nederland toe. Het zal in eh, september zijn dat eh, een optreden plaats zal vinden in Paradiso. 7 september om precies te zijn. Chic, featuring Nile Rodgers met andere muzikanten dan uit de jaren 70 en uit de jaren 80, eh, kan ik me zo voorstellen. Maar Nile Rodgers zal in centraal staan. Woodkid, dat is een Engelse naam voor een Franse muzikant. En die heeft een hit op dit moment. Woodkid, hier hoor je met I Love You. is offshore, through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But all your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care chance you can see me too. Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. This tiny chance you can see me too? Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Frankrijk tegenwoordig ook eh, leveranciers van interessante popmuziek. Denk maar aan Daft Punk, eh, Phoenix, om als een andere band op te noemen. En nu dan Woodkid, geen chansons, maar popliedjes gezongen nota bene in de Engelse taal. I Love You hoorde je van eh, Woodkid. De afgelopen weken heeft op kleine schaal in de Nederlandse filmtheaters... de film Arbitrage gedraaid met in de hoofdrol Richard Gere... En een belangrijke bijrol was er ook voor eh, Susan Sarandon. Waar gaat het allemaal over? Richard Gere is een eh, miljonair. Die gaat er met een maîtresse vandoor. Beide stappen in de auto om eventjes ergens te gaan eh, <laughs> dingen doen, zal ik maar zeggen. Alleen het noodlot slaat toe, want de twee krijgen een uh, auto-ongeluk. Kortom, van de ene penibele situatie komt hij in de andere Richard Gere dus als miljardair. Wat de film wel heeft, dat is een aantal eh, aantrekkelijke muziekjes. Zoals dit bijvoorbeeld. Als de twee in de auto zitten. Op weg naar die hemelijke bestemming. Just one more chance To prove it's you alone I care for. Each night I say a little prayer for just one more chance, just one more. to taste the kisses that enchant me. I'd want no others if you grant me just one more chance. a jury at my trial. I know that I should serve my sentence. Still, I'm hoping all the while you'll give me just one more. said that I was glad to start out. But now I'm back to cry my heart. You'll give me just one moment. I said that I was glad to start out, but now I'm back to cry my heart out for just. Mooie muziek die gebruikt wordt in de film Arbitrage met Richard Gere in de hoofdrol. Je hebt, hem, je hebt haar natuurlijk herkend. De stem van Billy Holiday uit 1959 van de LP Last Recordings. 1959 was ook het jaar When ze overleed. En het nummer Just One More Chance werd in 1931 al op de plaats gezet. Degene die daar het eerste mee was, dat was Bing Crosby 31. En in 1959 dus eh, samen met het orkest van Ray Ellis opgenomen Billy Holiday, Just One More Chance. En als je de film uit blijft zitten en de aftiteling... dan hoor je Björk ook nog zingen. Van de LP Volta, I See Who You Are. muziek waar je wel even voor moet gaan zitten of liggen. Geen hapklare brokken, maar wel heel mooi gedaan. Jorre Björk, I See Who You Are. 2007 toen verscheen het. En het verscheen op de LP Volta Björk dus. Aandacht voor twee eh, sterfgevallen in de muziek de afgelopen week. Clarence Burke Jr., een kleine naam van een gezelschap dat ook niet zo heel beroemd is geworden... maar die wel een aantal aantrekkelijke platen hebben gemaakt. Clerk Clarence Burke Jr. die behoorde namelijk tot het gezelschap The Five Stair Steps. En die maakte in de jaren 70 eh, een paar leuke soulplaten. Hier is er een van, eh, wat ook nog de hitparade heeft gehaald destijds in Amerika. The Five Stair Steps met Ooh Ooh Child. brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it earned. Right. soulformatie, de Five Stair Steps. En je hoorde ze met uh, Ooh Child, Five Stair Steps. De Five Stair Steps. Eh, <laughs> lekker zo voor eh, ons Nederlands gebekte mond. De Five Stair Steps, dat was een familie-aangelegenheid. Want het bestond, de groep bestond uit broers en een zusje. En vader deed het management. Uit 1970 hoorde je de groep met het succes van wel eer. Oeh, Charles dus. Afgelopen zaterdag overleden op 79-jarige leeftijd Marshall Light. Marshall Light is eh, een grote onbekende. Zijn spel op de contrabas is heel goed te horen bij de eerste opname van Bill Haley and His Comets. Everybody's doing it, mambo rock. van de hits in de slipstream van Rock Around the Clock. Je hoorde de Mambo Rock met Bill Haley en his Comets. En op de contrabas Marshall Little, die dus afgelopen zaterdag op 79-jarige leeftijd is overleden. Lang heeft hij niet gezeten bij Bill Haley en his Comets. Het bron allemaal goed, pijs en vree. Bill Haley, Haley die heeft eh, deze Marshall Light zelfs geleerd hoe je een eh, bas moet bespelen. En toen kwam het grote succes. En met het grote succes kwamen ook eh, de financiële perikelen om de hoek kijken. Marshall Little die wilde een deel van eh, het geld hebben dat verdiend werd. Maar Bill Haley die hield zo het een en ander achter. Dus besloot Marshall Little om voor zichzelf te beginnen. Hij verliet Bill Haley en de Comets en begon een eigen bandje onder de naam de Jody Mars. En heeft er ook nog een enigszins succes mee gehad. Met name in de Verenigde Staten. De Jody Mars. Hier zijn ze met Rattle Shaking Daddy. Jody Mars, dus de band van Marshall Little, de bassist die je kon horen... afgelopen zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden. Komend weekend dan gaat het beginnen, het Holland Festival. Met aandacht voor diverse muziekstromingen. Je hebt bijvoorbeeld oude Cubanen... Maar op het Holland Festival zullen oude Algerijnen optreden. 2 juni, dat is dus zondag, zal plaats plaatsvinden In Carré. Hier zijn ze, Orquesta El Gusta. كي جات تالتك زيد على تمقاق قاقدي راني مولفك بمول معاك قاقدي خلي في حالتي تتفرج عالساق قاقدي يا كان ابغي يا كان ابغي ودرت الامان قاقدي elkaar al heel lang. Uit de jaren 50 en uit de jaren 60 dateert. De muzikale vriendschap die ehm, jaren stil heeft gelegen... maar ze hebben de draad weer opgepakt op hun oude dag. Orchestra El Gusta, afkomstig uit Algerije. En ze gaan dus zondagavond optreden in Carré... in het kader van het Holland Festival. Er is ook al iets van op de televisie te zien. En dan moet je, als je dat wil zien, zaterdagavond om vijf minuten over half elf... na Nieuwsuur kijken naar Nederland 2. Dan aandacht voor het Holland Festival. Het hele Holland Festival, maar ook even aandacht voor dit eh, kleurrijke gezelschap uit Algerije, El Gusta. Mami, Maar die zou ik waarschijnlijk niet tegenkomen op het Holland Festival. Je komt hem wel tegen op Brand New Day. En dat is een LP uit 1999, Brand New Day. Van eh, Sting, die Gep Mami had ingehuurd voor het meezingen van het nummer Desert Rose. Heel sfeerbepalend is dat geworden, zoals je hebt kunnen beluisteren. Desert Rose dus van Sting. Nog eentje te gaan tot aan het nieuws. Ga er maar voor zitten, mijn vrienden. Op dit uur van de dag. Nou, je mag er ook bij gaan liggen. Wat je in ieder geval te horen krijgt tot aan het nieuws... is een liedje van Zonder de LP van Frik de Jonge. Ga zitten, mijn vrienden, ik vertel een verhaal... van wat mij laatst is overkomen was op weg naar de stad. Ik reed langs het kanaal waar een schip van de zee lag te dromen. Een vrouw hing de wals op, keek bezorgd naar de lucht. Het was een mistroostige morgen. Ik was op weg naar een vriend die uit de Balkan terugkwam. Ieder mens heeft weer andere zorgen. Hij ging bij het leger, ik werd passivist. We streden elk voor een betere wereld. Ik werd door de jaren geducht, strand en hij in het leger een kerel. moslims in Srebrenica had zijn heer en geweten gespleet. Het besef er niets aan te hebben gedaan maakte dat hij niet kon vergeten. Ik fietste naar huis, kwam weer langs het kanaal waar dat schip nog steeds aan de kant lag. Ik zocht vanzelfsprekend naar de moraal die dit keer niet zo voor de hand lag. Een week of drie later hoorde ik dat mijn vriend zich van zijn leven beroofd had. En ik bad nog die dag voor het eerst in een moskee wat ik hem op die middag beloofd had. Ik weet nog dat ik zei, ik geloof niet in God, maar hij gaf mij een simpele bede. Ik ging door de knieën, boog mijn kop naar de grond, stamelde stilletjes vrede.